Ook een paar kleinere evenementen gaan niet door. Gisteren viel het uiteindelijk mee met de buien en windstoten. Door een fout van Nederland hebben 16 mensen ten onrechte een visum voor het Schengengebied gekregen. In een computersysteem van de politie gingen twee maanden lang bij alle visumaanvragen de seinen op groen. Dat kwam eind mei aan het licht. De onterechte ontvangers zijn mensen die gesignaleerd stonden voor zaken als inbraak. Van zeven mensen kon worden voorkomen dat ze Schengen binnenkwamen, maar negen van hen zijn nog zoek. In Saoedi-Arabië dreigt de doodstraf voor een jongen van 18. Toen hij 10 was, deed hij mee aan een protest tegen de regering. En daarna werd hij opgepakt. Het land zou hem nu willen executeren omdat hij meerderjarig is. De jongen behoort tot de Sjiïtische minderheid in Saoedi-Arabië. Voetballer Eden Hazard stapt op van Chelsea naar Real Madrid. Die club betaalt na verluid 100 miljoen euro voor de komst van de Belgische sterspeler... die voor vijf seizoenen heeft getekend. Afgelopen seizoen maakte Hazard in de Premier League 16 doelpunten voor Chelsea. En gastland Frankrijk heeft de openingswedstrijd van het WK voetbal in Parijs gewonnen. Het duel met de Zuid-Koreaanse vrouwen eindigde in 4-0. De Oranje vrouwen komen dinsdag voor het eerst in actie. Om drie uur is Nieuw-Zeeland de tegenstander in Lavre. Het weer, er staat een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Vooral in de kustprovincies en rond het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen.